Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dat ze het geld teruggeven aan de overheid. Een motie van denkleider Assakan kreeg een ruime meerderheid. Siewert die zegt de zorghelden te willen helpen, de armen te willen helpen. Hij wilde het onder de armen verdelen. Nou, achteraf bleek een beetje onder zijn linkerarm en een beetje onder zijn rechterarm. Siewert van Liende en zijn stichting Hulptroepen Alliantie zeiden dat ze mondkapjes wilden regelen zonder winst erop te maken, maar ze liepen dik binnen. De Kamer wil dat ze 28 miljoen euro terugbetalen, maar gaat ze er niet toe dwingen. Ben je net terug van een vakantie in het buitenland? Doe dan een coronatest, zegt het RIVM. Ook als je niet aan het snotteren bent. Daar zien ze opvallend veel jongeren tussen de 17 en de 24... die na vakantie besmet blijken te zijn. Vooral in Spanje en Portugal. Een man uit Rotterdam moet drie jaar de gevangenis in en krijgt tbs met dwangverpleging omdat hij zijn vrouw heeft gedood. In zijn psychotische wanen dacht hij dat zij een relatie met iemand anders had. Hij bracht zijn vrouw om het leven terwijl hun drie kinderen thuis waren. Daarna probeerde hij zichzelf om het leven te brengen, maar hij overleefde. En wie helemaal niets met deze hitte heeft... kan het beste naar het IJsmuseum in Schimmert in Limburg gaan. Daar is het dik 10 graden onder nul... omdat ijssculpturen anders smelten. Deze vrouwen gaan nog een stapje verder. Zij lopen er rond in bikini en badpak... als onderdeel van een training om weerstand op te bouwen. Niet koud. Ja. Is dus echt, ik heb, ik heb het niet koud. Absoluut niet. Ik tril niet, ik bibbel niet. Mijn tenen die zijn wel wat koud. Maar goed, ja, dat, eh, dat is eigenlijk het enige ja. ja. Dus dat... Eh, ja, dat is Ja, ja lekker. lekker. Lekker gevoel. Ja. Tja, driemaal raden waar die de komende dagen met dit snikhete weer dus zitten. Het weer, ja, het blijft nog lang zonnig vanavond. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen wordt het tropisch warm, 27 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files die er staan veroorzaken ook maar een paar minuten vertraging... zoals op de A10 voor de Koentunnel op de ring noord van Amsterdam. Daar heb je vijf minuten op onthoud. En op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch rijdt het langzaam... tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum. Je moet rekenen op 10 minuten extra reistijd daar. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon.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 Dus eh, wat let ons, we beginnen deze dag. hoe kunnen we mooier beginnen dan met eh, prachtige muziek? Vandaag samengesteld en gepresenteerd ondergetekende Peter den Boer... Wat gaan we doen vandaag? De, we gaan eh, het eerste uur gaan we heel veel eh, stukken draaien ehm, met van alles wat. Maar het hele programma, de, allebei de uren samen... zullen gevuld zijn met grote sprongen door de Nederlandse jazzgeschiedenis. Eh, er komt ook voorbij pareltjes uit de platenkast... En in het tweede uur gaan we regionale bands van Weleer laten horen. Vandaag twee orkesten die eh, destijds heel veel furoren maakten. Eh, het orkest, eh, het orkest van Hans Herwaard, onze ex-plaatsgenoot. De Stable, nou moet je mij horen, de Stable dat is de huidige orkest waar hij in gezeten. Maar het orkest van toen de Midtown Jazzband. En ook nog eh, ga ik laten horen een stukken van de LP van Blue Heaven Combo. Combo van Johan Mulder en consorten. Eh, Johan Mulder hoorden we net met eh, Vivian Mulder en Mulder. En zoals gebruikelijk, dat is de tune... ga ik dan nog, nog een stukje van een van hun cd's laten horen. Het legendarische... een duo Mulder en Mulder. En dat is uh, Hit That Jive Jack. Oh Hit that jive jack and put it in your pocket till I get back. Time and time it's for oh no man and ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack and put it in your pocket till I get back. Time and time it's for no man and ain't got time to shake your you standing on the corner, all full of jive. But you know that you're avoiding force to get you five daddy da Hit that jive jack. Now put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man. I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack. Da da. Put it in your pocket. Hit that good. Hit that jive jack, ba da da, put it in your pocket. Hit that jive jack, ba da da, put it in your pocket. Standing on the corner, all full of jive. But you know that you avoiding force to get you far da da da. Hit that jive jack, ba da da, put it in your pocket. Mm-hmm. till I get back. Time and time waits for no man. I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're avoiding force to get you five daddy da Hit that jive jack and put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man. I ain't got time to shake your hand. En van Mulder en Mulder, die muzikaal ook nog eens werd ondersteund... door Frits Katé op de saxofoon naar Carmen McRae. The Music That Make Me Dance. add two and two, the most simple addition, then swear that the figures are lying. I'm a much better comic than mathematician, cause I'm better on stage than at intermission as far as the man is concerned. If I've been burned, I haven't learned. I know he's around when the sky and the ground start in I know that he's near by the thunder I hear in advance His words and his words alone Are the words that can start my heart singing They won't leave my side dat bedoel ik nou met eh, pareltjes uit de, de platenkast Carmen McRae. The Music That Make Me Dance. Zoals ik zei is dit programma gelardeerd met mm, Nederlandse jazzmuzici door de jaren heen. Veel uit de jaren 50, 60, 70. en één zo'n groep is eh, het Rob Matna kwartet. En de informatie op de cd is niet helemaal duidelijk... maar speurwerk brengt mij tot het idee dat de muzikanten naast Rob Matna op de piano zijn... Koos Seriers op de bas, Kees C. op het slagwerk... en Herman Schoonderwald op riet, zullen we maar zeggen. We gaan luisteren naar het kwartet Rob Matna, Easy to Love. bells on the hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw. how there was you onherkenbaar, of onmiskenbaar bedoel ik. Eh, Rod Stewart die heeft eh, op enig moment het hele American Songbook... The Great American Songbook eh, op een aantal cd's gezet. En heeft dat met prachtige arrangementen gedaan. En zoals we horen, niet onverdienstelijk. We gaan weer naar een pareltje uit de platenkast. Moos Ellison piano met bas en slagwerk. One Room Country Shack. from nowhere in this one room country little shack. Sitting here a thousand miles from nowhere in this one room country little shack. My only worldly possession is a raggedy old eleven foot cotton sack. I wake up every night about midnight. People, I just can't sleep no more. I wake up every night about midnight. People, I just can't sleep no more. Only crickets and frogs to keep me company. And the wind howling around my door. in the morning I'm about to go out of my mind I'm gonna find me some kind of companion Even if she dumb, deaf, crippled and blind En voor, het, eh, voor de aankondiging van het volgende nummer... wil ik graag de klok 50 jaar terugdraaien. En de microfoon geven aan good old... fantastische jazzpresentator en kenner Piet Velleman. When the only All Winners Parade. Voor de vierde keer een successie schreef Ritme Referendum uit. Voor de tweede maal kwamen de overwinnaars voor onze opnamemicrofoons. Een all-star session, geselecteerd door de lezeressen en lezers van Nederlands enige echte jazzperiodiek, Ritme. Er zijn fonkelnieuwe namen dit jaar. Als saxofonist Piet Noordijk en trombonist Rudy Bos. En er zijn vijf voortreffelijke solisten die hun vroegere zegen prolongeren. Herman Schoonderwald, Toon van Vliet, Koen van Nassau, Ado Broodboom en pianist Rob Matna... die tevens alle scores schrijven. Ze worden gecompleteerd door Hank Wood en Joop Corselius met een beat die inspireert, stimuleert en ontspant. Relaxen with ritme. Love for sale. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who, who will buy? pay the price for a trip to paradise. Love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, every love but true love sale Appetizing young love for sale Well, if you wanna buy my wares Follow me and climb the stairs, love flink uitgepakt bij de big band van Harry Connick. Met eh, Love for Sale. Prachtig porter, Cole Porter stuk. Ik heb op de draaitafel weer een eh, ander orkest van weleer. En dat is eh, de groep van Ger van Leeuwen. Kwartet Ger van Leeuwen heeft ook veel destijds opgetreden... in de Zandvoortse, op de Zandvoortse podia van toen dan heb ik het over de jaren 70. Orkest van Leeuwen. Die eh, op het moment dat de jazz eh, begon te tanen... Eh, ten, ten voordele van de popmuziek nog een tijdje een soort pop, popmuziek maakte... maar dat ook niet heeft kunnen redden. Ik ga nu draaien een stuk Anytime geheten. En daar wordt gezongen door Riedel van Kleef. En dat is een zangeres die weer furore heeft gemaakt... bij de Dutch Swing Ger van Leeuwen, Anytime, Riedel van Kleef. when I had to pawn my clothes just to pay my rent. Talking about hard times, hard times. Charles Hard Times. Je luistert nog steeds naar ZFM op zondag. Een van de langstlopende programma's van eh, ZFM Zandvoort, de plaatselijke radio. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. In het tweede uur, straks van 11 tot 12... laat ik eh, alleen maar Nederlandse muziek horen. En daartussen regionaal talent van weleer met onder andere een item over de Mitch Jazz Band... en over het Blue Heaven Combo. Maar eerst gaan we terug naar eh, Nederlandse muziek van eh, toen. We hadden in Nederland, zeker een jaar of 50 geleden... twee Fransen, Frans van Bergen en Frans Popti... die eh, op de jazzviool hun kunsten vertoonden. En we gaan nu luisteren naar het uh, quintet van Frans van Bergen... met een standard Avalon. van Bergen, Evelyn. Het volgende stuk is een live-opname... recorded live at Birdland, New York, 1954. En over live gesproken... Ehm, de lockdown die, eh, wordt steeds meer ontmanteld... en steeds meer dingen mogen... En we kijken al, natuurlijk al maanden uit, rijkhalsend naar eh, de zondagmiddagoptredens in eh, de Krocht, Jazz in de Krocht. Eh, wanneer gaat dat weer gebeuren? Nou, ik heb eh, contact met Hans Rijmers, de voorzitter. En die eh, zegt dat ze hun uiterste best doen. en er eigenlijk van uitgaan om op 12 september weer iedereen met open armen te kunnen ontvangen. Nou, dat komt met rassenstrijden naderbij. Uh, want wat is er mooier dan live muziek in een ambiance waar de akoestiek wijd en zijd geroemd wordt. We wachten af en we kijken er naar uit. Eh, nu gaan we live luisteren naar het Art Blakey kwartet... Clifford Brown trompet, Horace Silver piano... Curly Russell bas en Art Blakey op het slagwerk. Once in a while. eerste uur besluiten. Het eerste uur besluiten van ZFM Jazz. Na reclame en journaal zijn we er nog een uur... met daarin aandacht voor eh, onder meer de eh, groepen van weleer...